En wat we kunnen mitigeren Ehm, dus de gevolgen dempen voor de lage middeninkomens. Mensen met weinig geld krijgen het lastig. Alles wordt duurder, onmeer door de oorlog en de hoge energieprijzen. Hoe het kabinet dat precies gaat compenseren is nog niet duidelijk... maar de minister zegt dat er snel een plan komt. In Australië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege alle overstromingen van de afgelopen weken. Volgens de premier komt zoiets eens in de 500 jaar voor. Door de overstromingen zijn meer dan 20 mensen om het leven gekomen. Tienduizenden Australiërs moesten hun huis uit. Flink schrikken voor de kerstverse bewoners van een huis in Burgum in Friesland. Ze waren druk aan het verbouwen toen ze opeens twee handgranaten vonden. De explosieve opruimingsdienst heeft de dingen meegenomen. En de eerste vluchtelingen zijn aangekomen bij de jaarbeurs in Utrecht. Afgelopen nacht zijn daar honderden bedden neergezet voor mensen uit Oekraïne. Ook in Rotterdam zijn ze druk bezig. Bij een hockeyclub wordt de sporthal omgebouwd tot opvangplek. Het is het uh, Oekraïense damesteam onder 21. Eh, hockeyteam. Die komen wonen hier in deze hal en voor onbepaalde tijd. Gelukkig hebben we genoeg sanitair. We hebben toiletgroepen, we hebben kleedkamers met douches, we hebben een professionele keuken. Dus alles is aanwezig. Eh, maar we moeten alleen nog slaapplaatsen gaan regelen. Nou ja, dat gaan we regelen. Het hockeyteam is nu in Polen en komt waarschijnlijk dit weekend aan in Nederland. Het weer lekker zonnig en een gaat of 13 vandaag. Het is nog nooit zo zonnig geweest begin maart. En dat mooie weer zet ook de komende dagen door. Met morgen temperaturen tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Cudedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoorter mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven.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 Stel je voor, er is geen hemel. Het is simpel als je het probeert. Geen hel onder ons. Boven ons alleen lucht. Stel je voor dat alle mensen leven voor vandaag. Stel je voor, er zijn geen landen. Het is niet moeilijk te doen.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 Tegenwoordig geven de kerkklokken de juiste tijd aan en dat is wel eens anders geweest in Zandvoort. Maar de staande klok aan de Sofiaweg staat al maanden stil. En wie wil er niet op tijd zijn? Deze klok is ooit door de heer Waning voor zijn horlogeriewinkel geplaatst de winkel en ook de sympathieke meneer Waning is er niet meer. En de vraag is, wie is er nu de eigenaar van deze klok? En wie kan en voelt zich geroepen om de klok weer aan de praat te krijgen? En de volgende is QB in the Blizzard, Window of My Eyes.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 Maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it's about time that someone said it here now. you take care of him well, and maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. Yesterday, yesterday, yesterday. De Frank Boeiengroep was een Nederlandse band rondom de zanger Frank Boeien. De groep ontstond einde jaren 70 in Nijmegen. In 1991 ging de band uit elkaar, waarna Boeien als soloartiest verder ging. De Frank Boeien groep bracht in totaal negen studioalbums uit. Daarnaast verschenen Compilatie Onderweg en het livealbum Hier komt de storm in 1990. De grootste hits waren Linda in 1983 en Zwart-Wit in 1984. En deze was geschreven naar aanleiding van de dood van Kerwin Duinmeijer en Kronenburg Park uit 1985, waarbij Mai Tai de achtergrondzang voor hun rekening nam. En hier zijn de Frank Boeiengroep met Kronenburg Park. De Ballads hoor je hier op Zee. flag. Dit was Para met Wicked Games. En we gaan door met Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. begins. I'm at an end because I need your love so bad.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 En de jarigen van vandaag zijn de volgende. Deli Blind. En Deli Blind is een voetballer. En die is geboren in 1990 en die wordt dus vandaag 32 jaar. En hij was Helene van Rooien, Dat is een columniste plus een romanschrijfster. En Haleen is geboren in 1965. Ze wordt dus vandaag 57 jaar. En dan hebben we Robbie Trower. En wie is dat? Ja, dat is een gitarist. En het is een gitarist van Procol Harum. En die is geboren in 1945 en die wordt dus vandaag 77 jaar. Procol Harum is een Britse band die in 1967 werd gevormd. Het is een band vooral bekend van de nummers A Watershed of Pale en Homburg. De band werd gezien als een van de wegbereiders van het genre progressieve rock. De samenstelling van de band is in de loop der tijden veelvuldig gewijzigd. De enige constante leden zijn zanger, pianist Gary Brooker en tekstschrijver Keith Reed. De wortels van Procol lagen in een liveband genaamd The Paramounts, die door Gary Brooker en Robin Tower werden geleid populaire artiesten in het begin van de jaren 60. A Watershed of Pale werd een enorm succes en is een van de weinige nummers die tot twee keer toe een nummer 1 positie in de hitparade behaalde. Het nummer werd algemeen beschouwd als een van de grootste popklassiekers. Voor de melodie werd er gebruik gemaakt van, een deel van, dan Bach's overture nummer 3 in D, BWV 1868.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 als ik dans. Gooi jij je haar je heupen zo lekker dat het te gevaar wordt. Dit was Nielsen met Sexy als ik dans. Tot vreugde van veel omwonenden is in het entree begonnen met de planten van helmglas... op plekken waar tot nu toe kort nog schelpenbedden lagen. Daar was de stormen van vorige maand nog maar weinig van over... met veel schade tot gevolg. Met name de laatste storm, Franklin, heeft verwoestende gevolgen gehad in en rond de entree van Zandvoort appartementen op de bovenste verdieping van het Palacegebouw raakten zwaar beschadigd en een twintigtal auto's die aan de voorkant stonden geparkeerd eveneens. Bij sommigen lagen zelfs alle ruiten eruit en allemaal zaten ze vol de putjes als gevolg van de rondvliegende schelpen. Een bewoner van het Palacegebouw vertelde dat de gemeente al langer op de hoogte was van het probleem met de schelpenbedden in de entree. Een paar jaar geleden raakte mijn auto tijdens een storm ook al flink beschadigd door de schelpen. Ik heb daar bij de gemeente over hem de bel getrokken. Mij werd toen verteld dat ze de schelpen met een soort lijm gingen behandelen... waarna het probleem zou zijn opgelost. Ik vond het een raar verhaal. Maar goed, als er lijm tussen heeft gezeten, dan heeft het dus niet gewerkt. De vervuilende schelpenbedden waren door de haveloze uitstraling... ook al jaren een doorn in het oog van zowel buurtbewoners als passanten. En dus hebben de februaristorm onverwacht ook iets goeds teweeggebracht. En hier zijn de Righteous Brother met Unshaped Melody. ballads hoor je hier op ZFM. There's something happening here But what it is ain't exactly clear There's a man with a gun over there telling we stop? Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their mind resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs stop there. What's that sound? Helaas is dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.